Drie uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Actiegroep Viruswaanzin wil via een kort geding... de demonstratie van aankomende zondag alsnog door laten gaan. Burgemeester Remkes van Den Haag verbood eerder vandaag opnieuw... een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Vorige week gebeurde precies hetzelfde. Toen kwamen er toch demonstranten naar het Malieveld... En dat leidde tot schermutselingen waarbij zo'n 400 mensen werden aangehouden. Onder wie veel voetbalhooligans. De demonstratie voor zondag is verboden om dezelfde reden als vorige week, zegt Remkes. Het risico is volgens hem te groot dat het te druk wordt en weer uit de hand loopt. Een man van 53 is veroordeeld tot 21 jaar cel... voor het doden van de Delftse crimineel Karel Pronk. Het Openbaar Ministerie had een jaar meer geëist. Pronk werd in augustus 2018 op klaarlichte dag doodgeschoten voor een koffiehuis in Delft. Verschillende mensen waren daar getuigen van. De dader, Errol J., werd vorig jaar zomer in Spanje gearresteerd. De rechter acht moord bewezen. Het motief voor deze moord is onduidelijk. De verdachte heeft tijdens verhoren van de politie... en tijdens de behandeling van zijn zaak in de rechtbank altijd gezwegen. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is de 50.000 gepasseerd. Het RIVM meldt dat er de afgelopen 24 uur 96 besmettingen bij zijn gekomen. Daarmee komt het totale aantal op 50.005. De afgelopen dag kwamen er drie sterfgevallen bij. Volgens de officiële cijfers zijn ruim 6100 mensen door het coronavirus overleden in Nederland. Een Britse tiener van 18 die vorig jaar een jongetje van 6 van het panoramaterras van het Tate Modern in Londen heeft gegooid, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Het jongetje raakte zwaar gewond en zit nog altijd in een rolstoel. De tiener zei in de rechtbank dat hij het Franse jongetje van het dak had geduwd omdat hij graag op het televisienieuws wilde komen. Volgens de rechter bewijst zijn daad dat de jongen een groot gevaar is voor de samenleving. Het weer zonnig, plaatselijk wat stapelwolken. Het is 29 tot 33 graden. Later kan in het zuiden een flinke regen- of onweersbui vallen. Vannacht en morgen overdag is overal een onweersbui mogelijk. Het wordt vanmorgen minder heet, 22 tot 27 graden.